9 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De kosten van het energieakkoord zijn ruim twee keer zo hoog als de regering in 2013 verwachtte toen het akkoord werd gesloten. Dat zegt de Stichting Milieu, Wetenschap en Beleid op grond van berekeningen van twee ingenieursbureaus. Het ministerie van Economische Zaken en het Planbureau voor de Leefomgeving hebben kritiek op het onderzoek. Zo zou het de te verwachten opbrengsten en besparingen buiten beschouwing laten. Alle partijen in de Amsterdamse gemeenteraad en burgemeester Halsema... hebben afstand genomen van uitspraken van Silvana Simons, raadslid voor Bijeen. Simons had de raad in een spoedzitting bijeengeroepen... om te debatteren over een incident vorige week bij het gebouw van de Nederlandse Bank. Agenten schoten daar een man dood die op hen afkwam rennen met een wapen. Bleek later een nepwapen. Simons wilde dat het college verantwoording aflegde over het incident. Ze noemde het politieoptreden onnodig en buitensporig. In de raad erkende ze wel dat haar woorden misschien te scherp waren. Bij een zelfmoordaanslag in Iran zijn zeker 27 leden van de revolutionaire garde om het leven gekomen. Twintig anderen raakten gewond. De aanslag is inmiddels opgeëist door een militante salafistische groepering. De revolutionaire garde is een ideologische militaire organisatie die veel macht heeft en wordt gezien als de bewaker van het Sjiïtisch regime. De garde heeft ook een eigen geheime dienst. En de Raad voor de Kinderbescherming kan de veiligheid van kinderen in een onveilige thuissituatie niet goed controleren. Het komt door de lange wachtlijst, melden de betreffende inspecties. Er staan bijna 2800 kinderen op de wachtlijst van de kinderbescherming. Die moeten gemiddeld 30 dagen wachten voordat ze hulp krijgen, terwijl 10 het maximum zou moeten zijn. Het weer tot slot. De temperatuur ligt vannacht tussen de 0 en de 3 graden. Het blijft overal droog. Lokaal kan het in het binnenland een graadje vriezen. Morgen is het vrij zonnig en 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.